Dat blijkt uit technisch onderzoek van Rijkswaterstaat. Het onderzoek toont wel aan dat het besturingssysteem het openen van de brug niet heeft verhinderd, terwijl dat wel had gemoeten. In oktober ontstond chaos op de A6 toen de klep van de brug omhoog ging terwijl de slagbomen niet dicht waren. Vier mensen raakten gewond en een aantal auto's raakten beschadigd. Het besturingssysteem van de ketelbrug wordt nu aangepast zodat die alleen omhoog kan als de slagbomen dicht zijn. GroenLinks-leider Halsema wil dat er een demissionair minderheidskabinet komt van CDA en ChristenUnie. Dat heeft ze geadviseerd aan koningin Beatrix. Volgens haar is er geen nieuwe formatie nodig en moeten er zo snel mogelijk verkiezingen worden georganiseerd. Ook SGP-leider Van der Vlies pleitte bij de koningin voor een minderheidskabinet en verkiezingen. Maar volgens hem zou het kabinet missionair kunnen zijn. Dan zou bijvoorbeeld ook de crisis- en herstelwet kunnen worden behandeld. Zometeen komt ook nog het Kamerlid Verdonk bij de koningin. Iran meldt de arrestatie van de leider van een Soenitische groepering... die in de afgelopen jaren verscheidende bomaanslagen heeft gepleegd. De rebellenleider Abdul Malik Rigi is volgens de Iraanse regering opgepakt in het buitenland... en met enkele medestanders naar Iran overgebracht. De naam van het land werd niet genoemd. Rigi's rebellengroepering Yundallah, oftewel Soldaten van God... zou in oktober verantwoordelijk zijn geweest voor een bloedige aanslag... op de revolutionaire garde in Iran. Daarbij zijn vijf commandanten omgekomen. In Breda is een gevangene via een tunnel ontsnapt uit de vrouwengevangenis. De vrouw van 35 is voortvluchtig. Ze zat een straf uit voor een geweldsmisdrijf. Justitie wil niet zeggen door wat voor tunnel de vrouw is ontsnapt... en hoe lang ze nog in de gevangenis in Breda had moeten zitten. Het weer. Vanochtend is op de meeste plaatsen zwaar bewolkt... en in het zuidoosten valt er wat regen. In de rest van het land is het droog.